Zo ook de advocaat van Tachi. Hij zou de opdracht hebben gegeven voor zeker zes moorden. Maar volgens zijn advocaat is daar helemaal geen bewijs voor. Geen direct bewijs, geen redengevend bewijs, geen betrouwbaar bewijs en eigenlijk ook geen wettig bewijs. Het is een soort drijfzand, zeg maar, waar je langzaam in wegzakt. Het zegt juist dat er superveel bewijs is. In oktober komt de rechter met een uitspraak. Een man van 54 die vorig jaar filmde hoe een vriend van hem verdronk... moet voor de rechter komen. Twee mannen waren bij een zwemplas in Rosmalen, hadden allebei gedronken. Een van hen liep het water in, maar kwam niet meer boven. Volgens het OM liet de man die filmde het slachtoffer in de steek. En dat is strafbaar. De man schoot uiteindelijk wel te hulp, maar toen was het al te laat. Een hondenfokker uit Eersel in Brabant krijgt zijn honden niet terug. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam eerder 400 honden mee dieren leefden in super slechte omstandigheden en waren ondervoed. De rechter wil niet dat de honden daar naar teruggaan. En ook moet de man stoppen met zijn bedrijf. En bij carnavalsvereniging De Turftrappers uit Slagharen in Overijssel... viel vandaag een rekening van 529 euro op de mat. Vorige week haalden ze een grap uit die bij sommigen verkeerd is gevallen. De club kondigde vorige week aan dat ze gratis brandhout uitdeelden. Maar eenmaal ter plekke kreeg iedereen een doosje lucifers. Kijk eens. Goedemorgen. Goedemorgen, Ik kwam voor brandhout. Een man uit Friesland reed helemaal naar Slagharen om het hout op te halen. Een rit van 128 kilometer. Hij was niet blij toen hij met een doosje lucifers aan de terugweg begon... en wil hij dat de vereniging de rekening betaalt voor zijn benzine. De club heeft al gezegd dat niet te doen. En dan nog het weer bewolkt, op veel plaatsen soms regen. Morgen op de meeste plekken droog. En dan kan het wel lokaal 12 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB in Noord-Holland hebben we nog steeds te maken met een drukke avondspits. meeste vertraging nu op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en aflit Zaandijk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De ook is dicht en hou rekening met bijna een kwartier op onthoud. De A9 Diemen richting Alkmaar. Daar rijdt het langzaam tussen Amsterdam, Bijlmer en Aalsmeer over 10 kilometer.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 bij de Turkse ambassade in Oslo. Volgens de politie is het verbranden van het boek een legale manier om een mening te uiten... maar zijn er te grote zorgen over de veiligheid. In IJmuiden is commotie ontstaan door de overstap van een voormalig milieuinspecteur van Omgevingsdienst naar Tata Steel. Ze was namens de dienst ook het aanspreekpunt voor omwonenden van de staalfabriek. Hun advocaat noemt het een zorgelijke ontwikkeling. De man die vorig jaar twee broers doodschoot in een McDonald's in Zwolle... wordt onderzocht in het Pieter Centrum. Deskundigen hebben met de man gepraat en vragen zich af of hij zwak begaafd is.